7 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het zuiden van Thailand is opnieuw opgeschrikt door een aantal bomaanslagen. Net als gisteren waren er explosies in verschillende plaatsen. Met de aanslagen van gisteren en vandaag kwamen zeker vier mensen om het leven. In de bladplaats Hua Hin viel opnieuw een dode. Gisteren kwam daar de uitbaanster van een eetstalletje om het leven... nadat twee bommen waren ontploft. Onder de 20 gewonden was een Nederlandse vrouw van 23. Ook in Surat Thani kwam iemand om het leven na een explosie... De vierde dode viel in een winkelcentrum in de provincie Trang. Verder waren er in een vakantieplaats Phuket vanochtend twee explosies. Of daar slachtoffers zijn is niet bekend. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslagen zitten. Het is Ranomi Jojo niet gelukt een medaille in de wacht te slepen op de 100 meter vrij. Ze werd in Rio vijfde. De race werd gewonnen door twee zwemsters, de Canadese Penny Oleksiak en Simone Manuel uit de Verenigde Staten. Michael Phelps heeft zijn vierde gouden medaille van deze Spelen gewonnen en zijn 22e in totaal. Met overmacht won hij vannacht de 200 meter wisselslag. Turner Jury van Gelder is op verzoek van zijn eigen trainer, bondscoach Bram van Bokhoven, naar huis gestuurd. Dat vertelt Van Bokhoven in een interview met de Telegraaf. Van Gelder werd weggestuurd omdat hij twee keer ongeoorloofd uit het Olympisch dorp verdween en ging stappen. Door op stap te gaan ben je niet in staat maximaal te presteren. Dat is voor ons onbestaanbaar, zegt Van Bokhoven in de krant. In de Libische stad Sirte zijn opnieuw felle gevechten geweest tussen regeringsgezinde milities en strijders van IS. De gevechten volgen op de verovering woensdag van een congrescentrum dat IS gebruikte als commandopost.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 something